Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Franse president Macron wil opheldering van de Nederlandse regering... over het besluit om aandelen Air France KLM te kopen. Nederland kocht de afgelopen weken voor 680 miljoen euro aandelen van de holding... en lichtte de Fransen pas in na de koop. En Macron noemt dat een onvriendelijke zet. Tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse congres heeft Michael Cohen, dat is de oud-advocaat van Amerikaans president Trump, hem een racist, een oplichter en een bedrieger genoemd. Volgens Cohen wist Trump van het lekken van e-mails van de Democraten om de campagne van Hillary Clinton te beschadigen. Volgens Trump liegt Cohen. De politie heeft in De Lutte in Overijssel een terreurverdachte aangehouden. De man van 48 was volgens het Openbaar Ministerie een terroristisch misdrijf aan het voorbereiden. Maar hij had nog geen concrete plannen. De man zou een aanhanger zijn van IS. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim hebben in Hanoi twee uur met elkaar gesproken met alleen hun tolken erbij. Morgen is er nog een ontmoeting. Het is de tweede keer dat Trump en Kim elkaar ontmoeten. Duitsland onderzoekt of uitkeringen aan Nederlandse SS'ers ingetrokken moeten worden. De Duitse uitkeringsinstantie heeft dat laten weten aan één Vandaag. Vorige week werd bekend dat zeker 34 hoogbejaarde Nederlanders... een onbelaste uitkering uit Duitsland krijgen. De Rotterdamse politiechef Frank Pauw gaat naar Amsterdam. Hij volgt Pieter-Jaap Albersberg op. Die is sinds deze maand de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Pauw was bijna negen jaar korpschef in Rotterdam. Hij stond bekend als een man van de straat die veel betrokkenheid toonde bij zijn agenten. Onder Pauw zijn de misdaadcijfers in Rotterdam flink gedaald. Het weer. Het was vandaag met 16,8 graden in de beeld de warmste 27 februari sinds dat wordt bijgehouden. Vannacht kan het in het noordwesten eh, kan in het noordwesten nevel of mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 1 en de 3 graden. Morgen meer bewolking. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag langzaam rijden tussen Hoofddorp en Knopenburgerveen. Verder tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Op de A9 richting Alkmaar.